uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 150 asielzoekers die bij het aanmeldcentrum in Ter Apel al meerdere dagen buiten moesten slapen... zijn gisteravond met bussen naar Apeldoorn gebracht. Dat meldt de krant De Stentor. In Apeldoorn kunnen ze in twee sporthallen terecht waar ze vier dagen kunnen blijven. Daarna moeten ze naar Doetinchem. Ondanks de overplaatsing sliepen er vannacht volgens het COA weer 700 mensen buiten in Ter Apel. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten hoopt vandaag een akkoord met het kabinet te sluiten over extra geld voor asielopvang. Gemeenten hebben daarvoor honderden miljoenen euro's extra nodig, zei de Tilburgse burgemeester Theo Weterings namens de VNG in Nieuwsuur. Met het extra geld zou de gemeente opvangplekken voor de lange termijn moeten realiseren. De politie in Enschede heeft gisteren rond de voetbalwedstrijd tussen FC Twente en Fiorentina elf mensen aangehouden. Bij het stadion voerde de mobiele eenheid charges uit om supporters van beide clubs uit elkaar te houden. Daarbij raakten drie agenten licht gewond. De wedstrijd eindigde in 0-0. Voor FC Twente was dat niet genoeg om mee te kunnen doen aan de Conference League. In bijna heel Zuid-Holland rijden vandaag geen treinen door een staking van NS-personeel. Dat zal volgens de NS tot veel hinder leiden, ook buiten de regio West. De NS verwacht dat de treinen vanuit andere regio's rijden tot de stations Haarlem, Hoofddorp, Alfa aan de Rijn, Gouda en Lage Zwaluwe. Nick en Simon stoppen komend voorjaar als popduo. De afgelopen maanden waren er al geruchten over een mogelijke breuk tussen de 38-jarige Volendammers. Zo hadden ze tijdens tv-optredens nauwelijks nog interactie met elkaar. Voordat Nick en Simon uit elkaar gaan komt er nog wel een afscheidstoernooi en een verzamelalbum met hitsingles. Het weer, veel bewolking, met name in het oosten. Eh, ook enkele buien, mogelijk met onweer. Vanmiddag breekt vanuit het westen de zon af en toe door... en het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.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 De zoveelste discussie. Ik geef om jou, dat weet je toch. Vanavond was de druppel, maar ik kan je toch niet zomaar laten gaan. Ik hoop maar dat het goed komt, of begint het straks gewoon van vooraf aan. Van vooraf aan. niet alleen. zo ver gekomen Had ik dit niet eerder kunnen zien Ik heb je zo hard nodig Misschien ben jij wel niet wat ik verdien Zou je willen horen Elke zin die komt recht uit mijn hart Maar ik heb al verloren Het voelt gewoon veel erger dan ik dacht Dan ik dacht hete zomerhits.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 zijn gisteravond met bussen naar twee sporthallen in Apeldoorn gebracht. Desondanks sliepen er vannacht weer 700 mensen buiten in Ter Apel. In bijna heel Zuid-Holland rijden vandaag geen treinen door een staking van NS-personeel. De NS verwacht dat de treinen vanuit andere regio's rijden tot de stations Haarlem, Hoofddorp, Alfa aan de Rijn, Gouda en Lage Zwaluwen. Nick en Simon stoppen komend voorjaar als popduo. Daarover werd al een tijd gespeculeerd omdat ze nauwelijks nog interactie leken te hebben. Er komen nog wel een afscheidstournee en een verzamelalbum. Het weer, veel bewolking, met name in het oosten ook enkele buien.